Mariette Krol met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van de Telegraaf Mediagroep en John de Mol stappen naar de rechter. De OR vecht het besluit aan van de Raad van Commissarissen om in zee te gaan met de Vlaamse uitgever Mediahuis, ondanks het hogere bod van Talpa van John de Mol. Talpa van de Mol eist een onderzoek naar de gang van zaken bij TMG, plus de benoeming van een onafhankelijke commissaris bij het mediaconcern. Bewoners van 160 flats in Breda mogen per direct hun balkons niet meer op. Uit een inspectie is gebleken dat de betonnen vloeren niet sterk genoeg zijn. Het gaat om 320 balkons, meldt Omroep Brabant. De bewoners zijn door de woningbouwvereniging per brief geïnformeerd. De flats zijn ook afgezet met hekken, omdat de kans bestaat dat de balkons naar beneden komen. Morgen worden steunpalen geplaatst, zegt de Bredaanse woningbouwvereniging. In Biloxi in de Amerikaanse staat Mississippi zijn bij een treinongeluk zeker drie mensen omgekomen. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Een trein botste op een overweg tegen een touringcar en sleurde die bijna 100 meter mee. Hulpverleners zijn bezig mensen uit de bus te halen. Er zouden er zeker 50 in hebben gezeten. Biloxi is een toeristische trekpleister. Er zijn veel casino's. De VVD is de grootste partij in de peilingwijzer. De PVV is sinds afgelopen weekend verder gezakt, naar 21 tot 25 kamerzetels. De VVD staat nu alleen op kop met 24 tot 28 zetels. En Bayern München en Real Madrid hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De Duitse ploeg won uit bij het Engelse Arsenal met 5-1. Bayern had de eerste wedstrijd ook al met 5-1 gewonnen. Real Madrid schakelde het Italiaanse Napoli uit in Italië werd het vanavond 3-1 voor de Spanjaarden. Dezelfde uitslag als de eerste wedstrijd. Het weer in het oosten vannacht kans op mist. Morgen periode met regen, maar in de middag droog en een graad of 10.